Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een schaap dat vastzit tussen ingestort hekwerk, varkens zonder schone lichtplek en koeien zonder schoon drinkwater. De inspectie is klaar met een stichting waar dieren worden gehouden in Zuid-Holland. Alle locaties moeten nu dicht en de dieren moeten zo snel mogelijk naar een veiligere plek. De houder krijgt twee weken de tijd om de dieren weg te doen. Doet hij dat niet, dan doen wij dat op kosten van de houder. In de tussentijd blijven we natuurlijk de situatie bij deze houder in de gaten houden. En als er aanleiding voor is, dan grijp ik ook in. Dieren worden er al jaren slecht behandeld. Na meerdere waarschuwingen is het nu volgens de inspectie klaar. Israël heeft volgens Amerika nog altijd niet uitgelegd hoe ze burgers gaan beschermen... als er een aanval komt op de stad Rafah in Gaza. Volgens premier Netanyahu is die aanval nodig om Hamas uit te schakelen. Maar veel landen zijn bang dat het een bloedbad wordt. Netanyahu zei vorige week dat er al een datum is voor die aanval, maar wanneer dat weten we niet. Hulpdiensten in Waalwijk in Brabant moesten gisteren in actie komen na een TikTok-trend. Jongeren hadden elkaar opgeroepen om naar een verlaten slachthuis te gaan. En een van de jongeren kwam vast te zitten in dat pand en moest door de brandweer worden bevrijd. De brandweer waarschuwt jongeren dat het gevaarlijk kan zijn om zelf op onderzoek uit te gaan naar verlaten panden... omdat de gebouwen vaak op het punt van instorten staan. En na een maand zijn er al 17.000 bezoekers langs geweest in het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Daar worden verschillende verhalen verteld over de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. En deze meiden vonden het een bijzondere plek, vertellen ze aan AT5. Wij leren natuurlijk heel veel uh, in geschiedenisboeken over deze tijd. Maar je ziet het nooit echt. Bijvoorbeeld dit poppenhuis, daar heeft dan een meisje mee gespeeld die later is vermoord in, in Auschwitz. Dat heeft toch wel heel erg indruk. Het museum zegt dat er nu vooral families langskomen en mensen met Joodse roet. Het weer dan nog een prima lentedag vandaag. Droog en af en toe wat wolken, maar vooral aan de kust volop zon. Het wordt 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nauwelijks vertraging momenteel op de Noord-Hollandse wegen. Een klein kwartiertje op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Sint Pancras. En vijf minuten vertraging de andere kant op. Richting Alkmaar op de N242 bij Heeugewaard, 3 kilometer.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 gevolgd door I Will Always Love You van Dolly Parton... en de volgende is Three Times a Lady van de Commodores. Thanks for the times that you've given me The memories are There's something I must There's nothing to keep us apart en ondersteuning, depressiesteungroep. Iedere donderdagavond van half acht tot half negen. Eén op de vijf mensen krijgt ooit te maken met een depressie. Het kan iedereen overkomen en heeft ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van leven. Gelukkig zijn er goede mogelijkheden om een depressie de baas te worden. Een mooie stap is om lid te worden van een steungroep. Een steungroep is precies geen klaaggroep. De sfeer is altijd positief, met humor en met respect voor elkaars situatie. Meer info, bel of mail naar Rob, ervaringsdeskundige en groepsbegeleider. 06 533 90 328. 06 533 90 328 of e-mail naar depressiezandvoort@gmail.com depressiezandvoort.gmail.com Dit waren achtereenvolgens Storm Between Two Lovers van Mary McGregor... gevolgd door Morning Has Broken van Cat Stevens. Een kaartje leggen, troef, roem, jas en nel... Als deze termen bekend voorkomen, dan kunt u het klaviassen vast onder de knie krijgen. Elke woensdag kunt u in de blauwe tram aanschuiven en een kaartje leggen. Aanmelden is fijn, maar aanwaaien mag natuurlijk ook. Elke woensdag van 1 tot half 4. De locatie grote zaal van de Blauwe Tram. De kosten 2,50, inclusief koffie of thee met wat lekkers. Aanmelden bij Linda Oudendijk. l.oudendijk at plus.zandvoort.nl of via 06 338 03279 06 338 03279. inside the rain. instrumentaal van de week. Francis Goya, geboren in 1946, is een Belgische gitarist, componist en muziekproducent. Hij werkte samen met internationale artiesten als Demis Roussos, The Dree Drukies en Vicky Leandros. Als soloartiest nam hij meer dan 40 albums op, waarvan de meeste goud of platina behaalden in binnen- en buitenland. Hij scoorde vooral met instrumentale hits als Nostalgia uit 1975 en Gypsy Wedding. Ik heb gekozen voor Lady in Red. I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart. spent on Pity please the ones who serve. They only get what they deserve. en volgens Only a Fool van Mighty Sparrow... gevolgd door At 17 door Janice Ian. Hulp bij belastingaangifte. De belastingaangifte wordt gedaan voor alle inwoners met een laag inkomen. Als u in 2021 door Pluspunt bent geholpen bij uw belastingaangifte... wordt u automatisch benaderd door dezelfde belastingvrijwilliger... voor een afspraak en hoeft u Pluspunt dus niet te bellen. Let op, Aangifte is dit jaar ook weer mogelijk tot mei. Voor nieuwe aanmeldingen kunt u contact opnemen met Pluspunt. Telefoonnummer 023 5717 373 023 5717 373.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 you believe the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long. Love can be with you. Dit waren achtervolgers Just When I Need You The Most van Randy Verwarmer, gevolgd door Make It With You van Brad.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 Die wordt dus vandaag 52 jaar. Terence Trent D'Arby, een Amerikaanse zanger... geboren in 1962 en die wordt dus 61 jaar vandaag. Sanadra Francesco Maiatea... die zijn carrière begon onder de artiestennaam Terence Trent D'Arby is een Amerikaanse zanger en songwriter... die bekend verwierp in zijn debuutstudioalbum Introducing the Hardline. Het album bevatte de single If You Let Me Stay, Sign Your Name... Dancing Little Sister en de nummer 1 hit Wishing Well. Ik heb gekozen voor Wishing Well. Hier is Terrence James Darby met Wishing Well.